Goedenavond, ik ben Jeroen Gortworst en dit is het nieuws van NOS op 3. Op zeker de helft van alle middelbare scholen zijn coronabesmettingen. Sinds augustus is er op 342 van de 648 scholen in elk geval één besmetting gemeld. Dat blijkt uit een onderzoek van Nieuwsuur. En hoewel de besmettingscijfers onder docenten niet extreem hoog zijn... maken veel leraren zich toch zorgen. Deze lerares in Ede ligt er ook wakker van. Als één iemand eh, corona heeft, moet het hele gezin tien dagen in quarantaine. En als hier op school één leerling dat heeft... kan de hele klas gewoon naast elkaar blijven zitten. En dat gaat toch wel om mensen van 16 jaar en ouder. En ik vind dat voor mij als docent, ik ben 61 jaar, vind ik dat bedreigend. De meeste docenten willen wel gewoon les blijven geven, zegt de vakbond. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima breken hun vakantie in Griekenland af. Het koningspaar vertrok vanmiddag, maar kreeg daar veel reacties op, zegt Kisia Hekster. In ieder geval komen ze nu terug naar aanleiding van berichten in de media. En niet blijkbaar omdat ze zelf hebben bedacht dat het misschien toch niet zo'n goed idee was om naar Griekenland te gaan. Het koningspaar heeft een vakantiehuis op de Peloponnesos. Daar is het code geel. Willem-Alexander zegt geschrokken te zijn van alle ophef. President Macron is vanavond naar de plek gegaan waar een middelbare schoolleraar werd vermoord met een mes. Gebeurde in een voorstad van Parijs. De dader is daarna door de politie doodgeschoten. Hij zou volgens getuigen Aloua Akbar hebben geroepen tijdens de aanval. De dader zou een ouder zijn van een leerling aan wie het slachtoffer les gaf. Hotels in de natuur doen goede zaken deze herfstvakantie. Het is rete druk in de landelijke gebieden, terwijl de hotelkamers in de Randstad juist leeg staan. Voelt best een beetje gek, zegt deze drukke hoteleigenaar. Ik heb ook wel een soort van plaatsvervangende schaamte. Ik weet hoe, eh, ja, hoe, ja, hoe collega's zich, eh, zich voelen. Het is echt niet, eh, ja, echt niet fijn en ja, wij hebben gewoon mazzel. ja, hotels mogen open blijven en blijven koken. Dus dat doen we met, ja, met heel veel liefde. Het is zo druk, vooral door vakantiegangers uit eigen land. Belgen en Duitsers blijven thuis. Van de zomer was het ook al druk in Nederlandse hotels.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 At the end of every week, each one of us becomes a freak. Tonight the DJ makes us move under the sweat drops from the roof. It's time to let the best beat hard. So know it all, but Just activate your energy. slouched behind a keyboard. Your fingertips are nails. I bet face to face your social skills surprise. but I still want that. Your savage love. Your savage love, love. Your savage love, love. You could use me, cause I still want that. Baby, I hope that this ain't karma, cause I get around. You wanna run it up, I wanna lock it down. I usually don't be falling, be falling, falling fast. You got a way of making me spend up all my cash me, I know you don't get two fucks But I still want that, just are savage love ZFM.